Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De asielzoeker die vanochtend in Winterswijk in zijn been is geschoten... bedreigde mensen met een paal en een brandplusser, Dat zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. De man veroorzaakte eerder geen problemen. Agenten schoten hem neer omdat hij volgens de politie... een gevaar was voor zijn omgeving. De man van 27 komt uit Cameroen... en verblijft al een aantal weken in Nederland. Technisch dienstverlener Kuipers uit Helmond wil delen van Intech overnemen... Dinsdag vroeg Imtech uitstel van betaling aan. Het bedrijf zit in geldnood. Kuipers is geïnteresseerd in de activiteiten die zich richten op service en beheer in de bouw en industrie. Het bedrijf is nog niet in gesprek met Imtech. Dinsdag melden zich al andere geïnteresseerden die delen van Imtech wil, willen overnemen. In de Chinese havenstad Qingjing is het rampenplan in werking getreden... na de explosies en brand van gisteravond. Daarbij vielen zeker 50 doden. President Xi Jinping zegt dat alles op alles wordt gezet om vermisten onder het puin vandaan te halen. In noodopvanglocaties, zoals scholen, zijn al ruim 3000 mensen opgevangen. Eten en drinken uit Albanië, Montenegro, Liechtenstein en IJsland zijn niet langer welkom in Rusland. Dat land breidt de voedselboycott uit. De importstop is een reactie op de westerse sancties tegen Rusland... die vorig jaar werden afgekondigd vanwege de inmenging in Oekraïne. En de politie en de Jumbo hebben maatregelen genomen bij alle filialen van de supermarkt in Nederland... nadat er bij vestigingen in Groningen en Zwolle eerder explosieven waren gevonden. Die komen van een afperser, vermoedelijk een man uit Groningen. Welke maatregelen er zijn genomen is niet bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het is 25 tot 31 graden. Geleidelijk meer bewolking. In de namiddag en vanavond vanuit het zuiden enkele stevige regen- en onweersbuien. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem bij knooppunt Lunette 2 kilometer na een ongeluk. En door een kapotte vrachtwagen op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij knooppunt Gorkum 5 kilometer. De rechte rijstrook is dicht.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 Twee uur lang en we beginnen zometeen met de Rubats En daarna die Orchestral Maneuvers in the Dark. Heel veel plezier. Ja, was 1984 en het eh, bandje heette Orchestral Maneuvers in the Dark... en ze speelden Talking Loud and Clear. En uit 1975 begonnen we met de eh, Rubats en I Can Do It. We gaan nu naar een, eh, een staaltje Good Time Music. En de grote voorloper daarvan, dat was John B. Sebastian... de leider van Love and Spoonful. En hij schreef het volgende nummer dan ook zelf. Do You Believe in Magic? Lekkere good time music van The Love Spoonful. Do You Believe in Magic uit 65. De volgende vier komen ook uit 65, want die, die staan in de top 40 van 50 jaar geleden. Dat is dus uh, eh, 13 augustus 1965. Vier nieuwe binnenkomers en de laatste nieuwe is op de 38. The Righteous Brothers en Unchained Melody. Whoa. 38, dat waren die eh, Righteous Brothers... en Unchained Melody, Bill Medley en Bobby Hatfield. De Honeycombs die hadden al een hit gehad met Have I The Right... en de tweede, That's The Way, kwam binnen op 34. Het bijzondere aan deze groep was de ritmesectie, de basgitaar en de drums. John Lantry op bas en zijn zuster Honey Lantry op de drums. En ze zong samen met de zanger ook nog lead op dit That's The Way, nieuw op 34. met That's the Way. En die waren nieuw op 34. Het grappige is deze week dat eh, elke keer is er een verschil van vier plaatsen... met de volgende nieuwe binnenkomer. Dat betekent dus de volgende staat op 30. Sonny and Cher, I Got You Babe. You Sunny and Cher en drie van de vier van de nieuwe binnenkomers. Dat zijn echte knijters, om het zomaar te zeggen. Unchained Melody van de Righteous Brothers en deze van Sunny and Cher. En de klapper van de week, die komt binnen op 26. De klapper van de week, week, week, week. En dat zijn deze keer de Birds met All I Really Wanna Do op nummer 26. I'd look to compete with you or mistreat you, simplify you, pacify you, deny, defy, or crucify you. All I really wanna do is baby be friends with you. No, that thinking anymore. Forgetting Wat mij persoonlijk betreft het mooiste nummer van het triple album All Things Must Pass van George Harrison uit 1970. Isn't it a pity? Ja, ja, en wat moet je daarna dan draaien? We gaan gewoon terug. We keren terug op aarde, we landen weer op de grond. En we gaan naar een semi-instrumentale van Eddie Calvert uit 1959. Hier is Morgan. Morgan! was in ieder geval tekstvast. Morgan en de trompetist was Eddie Calvert. We gaan naar een one-hit wonder uit 1963. The Exciters, Tell Him. One Hit Wonder dus uit 1963. Tell Him van The Exciters. Tijd voor de tip van Willem. En eh, daar is over nagedacht, want het is dit jaar namelijk ehm, eh, het Van Gogh jaar 2015. Het is van dit jaar, 29 juli, was het 125 eh, jaar geleden dat Van Gogh overleed. En het nummer wat Willem heeft uitgekozen heeft daarmee te maken met Van Gogh. Het gaat namelijk, het is geschreven aan de hand van het... Ehm, eh, schilderij De Sterrennacht. En eh, daar gaat vanzelf duidelijk worden in het nummer van Don McLean... van de LP American Pie, een ode aan Van Gogh. Hier is Vincent.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 Now I think I know what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never zijn. Sommige platen, dan past een beetje stilte daarachter. Net zoals met Isn't It a Pity en deze van eh, Don McLean, Vincent, de tip van Willem, van een ongekende schoonheid. Maar ja, we moeten door en dat gaan we dus doen eh, deze keer met uh, Conquistador en Argentina. Dat was eh, Argentina van de groep Conquistador. Een studiogroep onder leiding van Piet Sauer. En die kennen we nog als begeleider van eh, Lenny Koeger bij de Troubadour. Jawel, het eh, WK 78, daar kennen we dat van. Goed, we gaan even luisteren waarom Jonah Louie altijd in de keuken staat op feestjes.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 girl, she laughed and talked with me. We both walked out of the kitchen and asked him, I knew why. Ja, ja, dat was dan eh, <laughs> Phil Collins. Phil Collins met de extended version van eh, In the Air Tonight... van de LP Face Value uit 81. En daarvoor horen we natuurlijk Jonah Louie en Kitchen at Parties uit 78. Nog een halve minuut en dan zijn we toe aan het eh, nieuws en de berichten. En dan zijn we weer terug met het tweede uur van Matchbox.